wij beginnen een speciale les over Rosh Hashanah. Het is eigenlijk, het is eh, nog een aantal uren later, is vroeg in de ochtend, uh, van 22 september. En vanavond, dus op vrijdagavond, even na zeven begint Rosh Hashanah, het nieuwe jaar van het heelal. En uh, ik had niet gedacht daar een les, een speciale les voor te maken, maar opeens voel ik het wel dat ik het wil doen. En we zullen gebruik maken van Slavia Sulam. Een artikel dat staat in het boek van, Shab van Slavia Sulam in de vierde deel. Vierde deel van Shaleslam. Het deel dat toegewijd is aan onder andere feestdagen en speciale dagen. Deze les zal ook op, eh, we zullen dat aanmerken als de les, nachtles 239 en wij zullen hem opzetten in het vakje 24. Dus van, vier van als het ware van eh, na de Shabbat, van in de nacht van, van zaterdag op zondag. Rosh Hashanah het nieuwe jaar. Titel Mahu, het artikel, Mahu lemala mihadat bavoda. Wat, wat betekent boven het verstand in het geestelijke werk? we hebben hier geen numeratieregels, <laughs> want ik had niet, mij niet voorbereid daarvoor, maar geef niet. Ik ga gewoon lezen, voorlezen, vertalen en zo gaan we verder. Hinei Chatuve Batfilat Musaf de Rosh Hashanah Ko Amar Hashem Melach Israel Vegolo Hashem Tsevaot. Ani Rishon, Vani Acharon. Balatai. Ein Elokim. Punt. Zie hier, het is geschreven in het gebed van herhaal, herhaalde gebed in de ochtenddienst van de Rosh Hashanah. Citaat. Ko Hashem Melech Israel, zo zegt Hawaia, de koning van Israël, Vegoalo en zijn bevrijder. Hashem Tsevaot, de schepper der, der hemelscharen. Ani Rishon, Ani Acharon. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. je Baladai, een lokim En behalve mij, zonder mij is, behalve mij alleen is er geen Elohim, geen Godheid. Punt. shekatuv melech Israël, u leumot haolam, Eino melach, Ule umot haolam eino melach. Hallo hu melach haolam. Let op. Na de punt. <laughs> Oh, dat hebben we niet. Jullie weten niet. We lehavin. En wij dienen te begrijpen. Shekatuv. Het is geschreven. Dat het geschreven staat. Citaat Melach Israël de koning van Israël staat het geschreven in dit. Olomot haolamei no melach. Is er dan bij de volkeren van de wereld geen, geen koning? Hallo hoe melach haolam. Hij is toch de koning van de wereld? Dat was de eerste alinea. שאנו צריכים לדעת. כי כל מה שאנו מדברים מהשם, אין אנו מהוויה, אין אנו מדברים מהשם לגבי עצמו. כי על זה אמרו, סיטט, let machashava tfisa be klal uchlal. Punt. En het gaat erom. Wainyan, en het gaat erom. Sheanut srichim ladat, dat wij dienen te weten. Ki Kol ma she'anu medabrim Hashem, dat alles wat wij zeggen, dat alles wat, we, wat, wat wij spreken over de schepper, en Anu medabri me Hashem legabeyatsmo, dan spreken wij niet over de schepper ten aanzien van hemzelf. Ki alze amru, want daarover zeiden zeiden men, zei, men, men zeide daarover. Citaat, let machashavat visabe klaluchla. Geen gedachte kan hem begrijpen. Absoluut niet. Absoluut geen gedachte kan hem bevatten. Punt. Dat hebben we ook geleerd in de tes 3, in het laatste, in de, de, laatste les geloof ik. Punt. Ella chol hatoarim she'anu omrim al Hashem ma מה שהנבראים hisigu Oto lefi hashemot ha'elu. Kmo shekatuv. Mimasecha yikarnucha. Punt. Oké. Ella, maar, kola tuarim, alle bepalingen, alle uh, epithet, epitheten, zeg je dat, alle attributen, She'anu Rim, al Hashem, die wij gebruiken, spreken, waar wij, het, waar wij spreken over de schepper, mee, waarmee wij spreken over de schepper. Hoe maashe hanivraim hisigoto dat zij zijn alleen maar van wat de schepselen bevatten van hem. Lefi Hashemot shemot volgens deze namen. Kmoshe Katuf, zoals geschreven staat, citaat, Mima Secha Karnucha. Van jouw daden zullen we jou leren kennen. De volgende alinea. Lachen Hagam Shahaborehu Melach Haulam Klomar Shafilu Ein Hanivraim Rotsim Lehakir bemalchuto. Ein hu tsarich shehem yaskimu, shehu je melech alehem. Voordat wij met deze linie verder gaan, even een paar woorden over die wat iets speciaals over die Rosh Hashanah. Het hele jaar, het volk spreekt in gebeden over de schepper, spreekt hem ook, spreekt, spreekt hem aan als barmhartige schepper. Hawaii, soms Elohim, maar wel als de schepper en op die dag, vanaf de avond, vooravond, en twee dagen van de Rosh Hashanah, noemt men hem uitsluitend melch, koning. Men zegt niet dat hij barmhartig is, niet, want we moeten dat niet oproepen zelf, we moeten kijken, de, het oordeel van boven, hoe men, hoe, men ons bekijkt naar onze daden. En men noemt men, dan men noemt men hem, men noemt men een koning. In alle gebeden noemt men koning. En daarom, misschien daarom zien we hier alleen maar, spreekt over koning. De volgende linie. Lachen, Agam Shehaborehu Melagaolam. Daarom, ondanks het feit dat de schepper is de koning van de wereld, klomar, Shafilu Eina Nivraim Rotsim Lehakir Bamalchuto, zelfs uh, zelfs indien de schepselen wensen niet om hem als om zijn koningschap onder ogen te zien, te erkennen, te erkennen, niet te erkennen. En hoe shehem Yeskim hij heeft niet nodig dat zij ermee akkoord zou gaan, zouden gaan dat hij de koning over hen zou zijn. Punt. Ella hoe Moshel laat laat hem. Let op. Punt. Maar hij heerst zonder de vraag van de mond. Dus zonder dat men hoeft erom te vragen. Punt. Objectief. Punt. Weose ma ze En hij doet wat hij wenst. Punt. We een leafegade shum dea vaulam elahu osema shigurotse, punt. En geen, en, absoluut en geen mens, absoluut geen mens heeft en heeft een, een idee in de wereld Ella, maar hij doet wat hij wenst. Punt. We een goed sarich, las kamat, הנבראים, כמו שכתוב, אני מאמין באמונה шлема. Вегу левадо se веосе веясе lechol Kijk, wat hij ons vertelt is, is zeer belangrijk om te weten, dan op die manier weten wij hoe objectief onze verhoudingen moeten zijn ten aanzien van de schepper. Dat is absoluut niet, hij behoeft absoluut niet onze er, onze erkenning, dat alle erkenning van ons ten aanzien van de schepper, dat hij de koning is, etc., is alleen, is alleen voor ons, ten aanzien van ons, maar of wij daarmee akkoord gaan of niet, dan beter natuurlijk dat wij ermee akkoord gaan, dan betekent dat wij, dat onze ogen beetje open gaan. Of het geloof, door geloof, boven het verstand kunnen we dat doen. Maar laten we hem spreken. We een goed sarich kamat hanivraim. En hij, hij, de schepper dus, hij heeft geen akkoordbevinding van de schepselen nodig. Kmoshe Katoef, zoals geschreven staat. Citaat. Anima min bij monashlima. Ik geloof, ik geloof met, de, met het volmaakte geloof. We hulevado dat hij alleen doet, nee, deed, doet en zal doen, lecholemaasim, al zijn verrichtingen. Mikol makom, ein lishol, im ken, im hu melach, alleenu vli shelat pinu, im ken, Lama anus rechim lekabel aleinu et ol malchuto. Hallo, wen kach ve wen kach, hu moshel aleinu. Punt. Mikol makom. Ein lishol. Hoe dan ook, valt het, niet te vragen. kent van indien het zo is. Im hu melach halenu indien hij de koning is over ons. Vlie lat pinu, zonder onze toestemming, letterlijk is het, zonder ons eh, zonder, zonder het vragen door onze, door onze mond, zonder dat wij mondig zijn, dus zouden wij kunnen dat vertalen. Eigenlijk zonder, zonder ons te vragen. Im ken indien het zo is. Lama aan tsrechim lekabel el ol et ol malchuto, waarom dienen wij opleggen op ons het juk van zijn, koningschap, van zijn koninkrijk. Hallo ben kachu, ben kachu, moshel aleinu. Het is toch sowieso dat hij over ons regeert. Punt. Wat Shuvahi Hanal Hainu. Shanachnu צריכים bladat את זה שהוא מושל Let op. En het antwoord is, zoals boven gezegd werd, Hainu, dat wil zeggen, שאנחנו צריכים לדעת את זה, dat wij dienen dat te weten. שהוא מושל עלינו, dat hij, dat hij regeert over ons. Wij, niet dat hij dat we wenst te doen. Zie dat, alles draait het om onze kant. van, onze, van ons perspectief wordt het allemaal gezien. Iets verandert in ons, of niet, maar niet van de kant van de schepper. Punt. Vanaf de kant van Kelim. Punt. Umeterem. Shaadam Kabel, Alatsmo. Ol malchut shamayim. Bivchinat emona בבחינת emona למעלה mala כלומר, Klomar לא יכול להבין את זה. Deze zin is, een, zin is een beetje vreemd, ik zie niet het einde daarvan. Nu doet er niet toe. Om het term, sheha adam mekabel smo en alvorens de mens oplegt op zichzelf het juk van het koninkrijk des, hemelen, of koninkrijk der hemel, hemel, koninkrijk van de hemel, letterlijk, Bivchenat emonale malamihadad, in het aspect van het geloof boven het verstand. Klomaar dat wil zeggen, Shahadat lo yachol lehavin het ze. Wat betekent boven het verstand? Hij zegt, dat betekent, Shahadat, dat het verstand, lo yachol het ze, kan dat niet begrijpen. Dat is boven het verstand. Noteer eens voor jezelf. Puntje. Klomar. Kiewe toch Een Adam roe. Shehanahagato. Yidbarach. Yivivchinat. Tov umitiv. Klomar dat wil zeggen. Dus hij eh, verder gaat over het boven het verstand wat het is. Klomar dat wil zeggen kivet ogadat, want binnen het verstand, en Adamro e de mens, ziet niet. Shahanahagato it barach, dat het bestuur van de gezegende, hier wivchina tovomitief, is in het aspect van, in de, als goed, en in het, ja, in het aspect van het goede en die het goede doet, punt. Ela, adam margish kisaron, bivchinat hana'a, shehu nehene, והחיים Shilo o. Ella, mar, hol adam elke mens. Margish Chisaron voelt tekort. Bifchinad Hana'a, ja, ten aanzien van het genot, behagen. Shehunehene, Hene, wat die, dat hij geniet, Bahayim Shelo in zijn leven. Zie je wat hij zegt? Elke mens voelt tekort Punt. We chole chad mevin. שאם באמת היה רואה כי מה שהוא מתפלל ומבקש מהשם, הוא מקבל תקף, תכף את מבוקשו, זה נקרא בתוך, בתוך הדעת. Wegen, nee, wechol echad mevin. En ieder begrijpt. im baemet hayaroe, dat indien hij waarlijk zou zien, in werkelijkheid zou zien, kimashe hu mitpalel, dat alles dat wat hij bidt, om en verzoekt van de schepper, hoe hoe tegen het me wakasho, dat hij direct zou het gewenste ontvangen. ikra dat heet betoog, adat, dat heet binnen het verstand. Duidelijk? Stel dat iemand dan zou zeggen, nou, ik bid tot de schepper en dan direct direct na mijn gebed zie ik nou, direct heb ik dat ontvangen. Nou, dat is dan, dat is, dat is begrijpelijk, ja? dat is binnen het verstand. Punt. Klomar. She'ein hu tzarich lehamin. She'ashem shomea fila. Hallo hu ro'e ve'inav. She'ashem azar Oh, erg belangrijk. Punt. Klomar dat wil zeggen, ein hu צריך להאמין, dat hij hoeft niet te geloven, Hashem שומע filat. dat Hawaia luistert naar het gebed. Hallo, Huro, Ewainaf, hij ziet toch met zijn eigen ogen. Hashem Azarlo, dat Hawaia hielp hem. Maar she'en ken, kashehu mitpalel Hashem. Kama pamim. ונדמה ועיניו כי השם אינו פונה לתפילתו, והוכחה לזה, והוכחה לזה, כי לא קיבל שום דבר על מה שהוא התפלל. אז האדם צריך להתחזק ולומר שהוא מאמין, כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. Mashenken, in tegenstelling, Kashehum it palela Hashem kamapamim pamim, wanneer hij bidt tot Hawaia, meerdere malen. Wanneer meer weenaf, en het lijkt hem in zijn ogen, ki Hashem, eino ponet litfilato, dat Hawaia keert zich niet naar zijn gebed. We hochachala en het bewijs daarvoor is ki loki belshum davar dat hij absoluut niets ontving over wat hij had gebeden. Als Adam tsarich liet gezegd, maar dan dient de mens eh, krachten opbrengen, Wilomar en te zeggen, Shehuma min, dat hij gelooft, Kmoshe Katuf, zoals geschreven staat, citaat. Citaat uit, een, uit het gebedenboek. Citaat. Kiata shomea tfilat kolpe. Dat jij hoort, verhoort het gebed van elke mond. Einde citaat. Vehejot, shezehu neget hadat, ki ahigayon mar elo, ki chas shalom, eina Hashem pone alav, Vehiyot, Shezehu negedadat. En aangezien dat tegen het verstand is, die Higayon Marello, van de logica, leert hem, die dat de schepper, God verhoede, keert zich niet toe naar hem, keert zich niet naar hem toe. Punt. Uchashehu mit gaber veomer, ma שהשכל ודעת מחייב אותו להבין, הוא אומר, ציטט, אני לא מסתכל, אלא אני מאמין bij Monat Chachamim, Shamru Lanu, Ki Ken Shomea Tfilat Kolpe, Zenikra Emuna Lemala mihadat. Nu geeft hij ons echt een geweldige definitie van wat betekent het geloof boven het verstand. Wehejot, nee, de volgende. Ochashehu mitgaber veomer. En wanneer hij overwint en zegt, Mashe hasechel vadat, lehavin. En datgene wat zijn verstand en kennis verplicht hem om te begrijpen. Hoe omer zegt hij, Ani lomistakel, ik kijk niet, Ela ani maamin, bij monat maar ik geloof, in het geloof van de wijzen. Shamrulano, die zeiden aan ons, Ki Hashem ken shomeet filat kolpe, dat de schepper wel verhoort het gebed van elke mond. Zenikra, dat heet tussen aanhalingstekens. Emona lemala mehadat. Geloof boven het verstand. Wa al yedei kabbalat ol malchut shamayim baofen ze. Zochim acharkach levchinat Citaat, we hafta et Hashem Elokecha Bechol Levavcha Einde citaat Velidei Hishtavut Atzura Hanikra Kilim de Hashpa'a Sheba Kilim Ha'elu Habore Mashpia Ed Hatov Ve ma shaya viratsono latet. Wa alidei kabbalat ol malchut shamayim baofen ze en door het opleggen op zichzelf van het juk van het koninkrijk, van het koninkrijk van hemel, op die manier Zochim acharkach wordt men vervolgens waardig. Liefgenaat, het aspect van, citaat, Wahavta et Hashem elokecha bechole wafcha. En gij zult de schepper liefhebben, de schepper uw God liefhebben, met al uw hart. Met een dubbele B, ja, met een dubbele bed. Dus met twee harten. Wilidei Hishtavut Atsura. En tot en de overeenkomst naar eigenschappen. Krav die heet Kilim de Hashpa'a, Kilim van het geven. Sheba Kilim eilu dat in deze Kilim Haborema spia et atove onek. De schepper geeft het goede en het behagen. Masha haya het wat in zijn wens was om te geven. Uwahamur anu vinim, Et ma she anu tsrechim al ידי Ze, Sha'anachnu, Mamlichim, Aleinu, את השם. Uwa, anu Mavinim, en in datgene wat gezegd werd, begrepen wij het maasje anu tsrichim lasik, datgene wat wij dienen te bevatten, te begrijpen, te bevatten te bereiken ook. Ariedei ze, daardoor, Sheanachnu mamlichim aleinu et Hashem, dat wij de, dat wij de schepper over ons tot koning uitroepen. Ki mize anu mekablim kilim, shenuchal lehanot, mehabore. Kimi ze, kilim, want daarvan ontvangen wij kilim. Shenuchale hanot mehabore, dat wij in staat zullen zijn om van de schepper te genieten. Punt. Lachen. Maashe habore ose, basman, she ein lanu kesher imo, hu lonoten lanu klum, klomar, she ein anu jicholim lehanot, midavar, she ein onimca vanu. Ki, nee, lachen, Masha Haboreose, daarom, datgene wat de schepper doet, Basman she een lanu kesher imu, in de tijd wanneer wij geen verbondenheid met hem hebben, hu lonoten lanu klum, hij geeft ons niets. Klomar, dat wil zeggen, She'ein anu yecholim lehanot, dat wij niet kunnen genieten, midawar van het ding, van iets, She'einonim tsavanu, dat niet in ons zich bevindt. Punt. Zeer, zeer fijn, wat is hij Kijk nou, wat in ons niet bevindt, zich, wat zich in ons niet bevindt, dat kunnen we daarvan, kunnen we niet genieten. Zot she she'ein anu yicholim lehanot mehabore, dat wil zeggen, dat wij niet, dat wij niet, dat wij niet kunnen genieten van de schepper. Rak she Adam ma'amin, ba'abore, אז שייך לומר שהוא מקבל מהבורא. Let op wat hij zegt. Geweldige dingen wat hij zegt. Rak mishiur she'adam ma'amin ba'abore. Let op. Alleen slechts in die mate, in de mate waarin de mens gelooft in de schepper. Als Shayach Lomar, dan valt het te zeggen, dat hij ontvangt van de schepper. Onze houding, onze voorstellingen over het geloof moet drastisch worden gewijzigd. Dan zal, dat zal ons leven brengen. Punt. Ulam, mi Shechas Veshalom, Eino Maamin Bahabore, Eich Hu Yachol kabel Mimenu. Let op. Echter, hij die God verhoede niet gelooft in de schepper. Eich Hu Yachol kabel Mimenu, hoe kan hij van hem ontvangen? Punt. Ella gefi shiur haimona vo hitbarach בשיעור הזה, האדם יכול לקבל ממנו מה שהוא רוצה לתת להנבראים. Ela Kefishi shiur haemona wo itbarach. Maar, volgens de mate van het geloof, in hem, in de gezegende. Beshiur haze in dezelfde mate, Adam jachol lekabel mimenu, kan de mens van hem ontvangen. Maar Shehurot Sela Tetla Nivraim, datgene wat hij, de schepper, wenst, om aan de, scheps, aan de schepselen te geven. Ulam. Bichdei lehagia ledargat kabalat ol malchut shamaim. zo hij avodagdola dubbele punt. Alef. Shadam tsarich ladat. Im ein loemona vashem. Echu yachol levakesh. Mashehu miashem. Ulam. Echter. Bigdele hagiele dargat kabalat malchut shamayim. Om te bereiken, te komen tot de traptreden van het opleggen op je zichzelf van het juk van het koninkrijk van hemel. Zo, hier Avodah dat is het grote werk, een groot werk. Dubbele punt, ook, daar hebben we niet. Alef, eerste de eerste. Het eh, punt 1. Shadam tsarich ladat, dat de mens dient te weten. Im ein lo emuna indien hij geen geloof heeft in de schepper, Eihu yachol levakesh hu mi'ashem, hoe kan hij iets vragen, verzoeken van de schepper? Bet, punt 2. Ma yiten lo vaze, שיהיה לו יראת שמיים. Punt 2. Maitenlo, wat zal het hem geven? Wat zal het voor hem betekenen? Wat zal het hem geven? Dat hij zou God, Godvrezend zijn, Godsvrezend zijn. Punt. Klomar. Letoelet mi hu tsarich. Lekabel alatsmo malchut shamayim. Punt. Klomar, dat wil zeggen. Letoelet mi. Voor wie dient hij het juk Eh, van, van, het kon, van de koninkrijk, van het koninkrijk van de hemel op zich te leggen. Punt. Haino. Haim ze letoelet smo, o letoelet abore, punt. Dat wil zeggen, Haim ze letoelet smo is het voor eigen voordeel, Koleto el of voor de schepper. Punt. We in nagide shezehu letoelet habore. Nishaelet ashila. Maiten ze labore. Ieman achnun nea namin bo. Shehu melech. Zeer kruciale vraag wat is steld hier. Echt. Eh, we imnagid en indien we, indien laten we zeke. Shezehu le toilet aborede dat voor de schepper is. Nishel Tashila, dan blijft wel eh, de vraag geldig. Resteert nog de vraag dan. Maiten ze labore, wat zal het geven aan de schepper? Imanachnuna minbo, als wij in hem zouden geloven. Shehu melach, dat hij koning is. Even een kleine toevoeging van mij, toelichtingje, dat de hele, al die twee dagen, wanneer men bidt in de Rosh Hashanah, wanneer men bidt tot de schepper, bijna elke woord is koning, waarbij wij verkondigen hem tot koning. Steeds zeggen wij dat het, hij koning, koning is, etc. En natuurlijk het is niet dat, dat hij daardoor meer koning zal worden. Het is alleen maar voor ons, dat wij aanvaarden zijn koningschap. Dat wij brengen ons in de, in overeenkomst naar eigenschappen, daar waardoor hij, wij zullen gaan voelen dat hij de koning is. En al het goede zouden ontvangen van hem. Punt. Maar ze mosif lanu, kijk wat hij zegt, wat hij vraagt, wat voegt het aan ons toe? Punt. Bamelach basar vadam, anu me vinim, shehu lechavot. In de koning van vlees en bloed, begrijpen wij, shehu tsarich lechavot, dat hij, uh, eerbetoon nodig heeft. Punt. Maar ze één keer nabore, in tegenstelling tot de, tot de schepper, punt, Hayim hu tsarich, שהנבראים יכבדו אותו, והוא נצרך לנבראיו, חס ושלום, Haim hu tsarich, Shanivraim yichabdu Abduato Heeft die misschien nodig, dat, heeft die soms nodig dat de schepselen hem uh, eerbetoon zouden tonen, geven. We hoen niet raag le nivraav shalom. En hij heeft de schepselen nodig God behoeden, of God verhoeden. De volgende linie. Nog Pauze. We ze gmoshe katuwe, sefer Azoger Ela yira de ihi yekara de Hainu, Shiare, Mihashem Yidbarach, Mishum Shehu Gadol, Umoshel Bechol. We zeggen Moshe Katuv, en dat is zoals geschreven staat, Bahaktamat Sefer Zoger in de inleiding van het boek Zoger, inleiding wat wij, het eerste boek wat wij leren. Citaat. Elaira de kara ikara, maar het ontzag dat de kern is, de basis is, de hoofdzak is van het vrees, de vrees van de vrees des Heeren. De hainu sheyare mihashem Barach. Wat is dat? Hij zegt, dat wil zeggen dat hij zou vrezen de naam, of ontzag hebben van de naam van de gezegende. Mishum shehu gadol, aangezien hij de schepper groot is omoshel bachol en alles er, en alles uh, bestuurt. En, be, en heerst over alles, punt. Wehu gadol mishum shehu hashorish. Shemimenu mitpashtim kol haulamot. Let op wat hij zegt ons. En hij is groot, de schepper. Waarom, zegt hij ons? Mishum shehu hashorish, omdat hij is de wortel. Shemimenu mit pashtim kol olamot, dat van hem, een sof, van een sof, is mijn toevoeging, dat van hem, van de schepper, en ik zeg een sof, mit pashtim, verspreide worden, alle werelden, ja, we weten dat alle werelden worden verspreid van een sof. We ook Mitrae Almasaf en zijn grootheid wordt getoond, wordt gezien aan zijn, wordt getoond, beter te zeggen, aan zijn daden, wordt zichtbaar, en zijn grootheid is zichtbaar aan zijn daden verrichtingen. Punt. Waarom Moshel Bachol Mishum Shekol Haolamot Shebara Hen Ailenin Hen Hen Ailenim Vehen Atachtonim Nechshavim Lefanav kelochlum. שאינם מוסיפים משהו על Let op wat ons vertelt. Geweldige dingen. Al die dingen, als we die dingen steeds herhalen, als we die dingen goed inkerven in onszelf, dan leren we de eigenschappen van de schepper en dan kunnen we ons leren, aanleren om ermee in overeenstemming te brengen. We homo shel bachol en hij heerst in alles. Mishum shekola olamot shebara. Let op wat hij zegt. Aangezien alle werelden die hij schiep, hen heilioniem, hen, hen atachtoniem, zowel de hogere werelden als de lagere werelden, nechshavim, nechshavim lefanav, lefanav gelochlum, die worden voor hem geacht alsof het niets is. Sheinam Bosifi Mashihu Almahuto Itbarach, dat dat, zij voegen absoluut niets aan zijn essentie. Punt. Zotomeret. Shekola Nivraim. Ein Mosifim lo, lo Shum Davar Allah. Dat wil zeggen dat alle schepselen voegen uh, absoluut niets aan hem. En nog eentje. Imken. Biglal ma anusrechim lavode akol leshem shamayim. Kmo shekatuv. Kol maasecha Yigyu Leshem Shamayim, Velo Letoelet Atzmo. Im ken, indien het zo is, Beglal ma la voda kol Leshem Shamayim, waarom dienen wij dan alles doen in de naam van de hemel? Kmoshe Katoef, zoals geschreven staat, citaat, Kol maasecha Yichyu Lashem Shamayim, al jouw daden, laat, al jouw daden zijn in de naam van de hemel. Velo letoelet het smo en niet voor eigen voordeel. Punt. Hallo habore lomekabel mize לא מקבל Anu of Dim בשבילו chlum kanal. היות שהוא אינו ועל חיסרון. Kijk nou naar die argumenten wat die ons naar voren brengt. Hallo habore lo ze, mise, van de schepper ontvangt daarvan eh, she anu of dim bishvilo chlum van het, van het feit dat wij voor hem werken absoluut niets, kanaal, zoals boven gezegd werd. Hij Heyot shehueno baal gesaron, anders, aangezien hij is, uh, hij geen tekort heeft. Punt. Imken, leshema anu tsrichim la avod ba menad lehashpia. Indien het zo is Waarvoor dienen wij te werken? Omwille van het geven. Ella שזה הוא רק לטובת הנבראים, שעל ידי זה הם ינצלו מבחינת שינוי צורה מהבורא, אלא שיזכו לבחינת השתוות הצורה, שזה מכונה, מה הוא רחום, אף אתה רחום, פונטje, erg ons vertelt, is erg helder artikel, zeer, zeer helder artikel. En alles staat zeer goed op, op een rijtje. Ella shezehu rak letovat aan Ibrahim, let op wat hij zegt. Maar dat is alleen maar voor het bestwil wil van de mens, van de schepselen. ze hem in het slu, dat daardoor zij zouden eh, bevrijd worden van het aspect van eh, verandering, van het, van het verschil van eigenschap van de schepper. Ella sheyizekul te ishtavut atzora, maar dat zij zouden het aspect van overeenkomst naar eigenschappen waardig worden. Sheze mechona, dat dat heet, citaat, mahurachum afatarachum, zoals hij barmhartig is, af Rachum, of ook jij, wees barmhartig. Einde citaat. Punt. Velo shehu tsarich sheyavdu vishvilo chas vishalom. ilu hu nitzrach lechavod anivraim. Ela ze sheyavdu Elet habore, הנקרא ach verak leshem shamayim. Mize yitzmach toelet lehanivraim shahem yehenu. Vehaloshe gutsari, veloshe gutsarich, en het is niet zo dat hij nodig heeft, dat hij het nodig heeft, dat hij het zo nodig heeft, Shiavdu bishvilo, dat men voor hem zouden gaan werken, Has shalom, God verhoede. Ki ilohu nitzrach, alsof hij nitzrach ligt worden Ivraim, alsof hij de eerbetoon van de schepselen nodig zou hebben. Ela ze shiavdu to elet abore, maar het feit dat men zou werken omwille van de schepper, Hanikra, dat heet, dat heet eh, welk werk heet, citaat, ach, verak leshem shamayim, slechts eh, en, en uitsluitend in de naam van de hemel, iets mag toilet Laan Ibrahim, daaruit zal, zal uh, uh, voortsproeien, of zeggen, uh, uitsproeien, op, opgroeien, uitspruiten, uh, het voordeel voor de schepselen. Shehem Yehenu, dat zij zouden geniet, genieten. Punt. We zijn Nikra, Shat Simtsum hester, aya Vigdei Lehotsi, laor Shleimut Peulataf. En dat heet of betekent, Shat Simtsum hester dat de beperking en de, en de verhulling. Haya was, wegdelig het oor, om in, het licht te laten zien, naar het licht te laten brengen, het licht te laten eh, zien, kunnen we dat zeggen. Om in het licht te brengen, schleemoed pulataf, de volmaaktheid van zijn verrichtingen. Punt. Klomar. Shanivraim Juchlu lehanot, velo yargishu shum busha, shezehu inyan shel hishtavut atzura, udvikut bashem. Klomar, dat wil zeggen, Shanivraim Juchlu lehanot, dat de schepselen zouden kunnen genieten, veloyer gishu shumbusha, en zij zouden geen, absoluut geen, schaamte voelen. Shezehu inyan shel ishtavut dat dat is het aspect van de overeenkomst naar regenschap. Udvikut bashem, en samenvloeiing met Hawaii.